Dit is Max Schreurs met het NWS Journaal. De vrijlating van de Nederlandse journalisten Dirk Bolt en Eugenio Volender lijkt op handen. De gouverneur van het Colombiaanse departement Norte de Santander zei dat ze binnen enkele uren worden vrijgelaten. Eerder meldde de guerrillabeweging ELN al dat de twee in goede gezondheid zijn. Bolt en zijn cameraman werden zaterdag ontvoerd toen ze in het noorden van Colombia opnames maakten voor het programma Spoorloos. De bewoners van vakantiepark Fort Oranje in Rijsbergen in Brabant mogen daar een jaar langer blijven. De gemeente Zundert neemt het beheer op 3 juli over van de eigenaar. En dat jaar krijgen de bewoners de tijd om nieuwe woonruimte te vinden. De burgemeester van Zundert heeft de bewoners beloofd dat ze hierbij worden begeleid. Daarna gaat Fort Oranje definitief dicht. Eerder vandaag besloot de eigenaar om het park op 3 juli te sluiten. De gemeente Zundert spreekt van een onhoudbare situatie... met veel criminaliteit op de voormalige familiecamping. Drie zwembadmedewerkers zijn veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur. Volgens de rechtbank in Utrecht hebben ze schuld aan de verdrinking van een meisje van 9 in Renen. Twee leerkrachten die erbij waren zijn vrijgesproken. Het meisje uit Syrië was nog maar kort in Nederland. Ze kon niet zwemmen. Toch werd ze na afloop van de les alleen gelaten. Het kind belandde in de diepe bad en verdronk. Het OM had tegen alle vijf een taakstraf geëist van 120 uur. Opnieuw is een weerrecord gesneuveld. In Eindhoven is 35 graden gemeten. En daarmee was het de warmste 22 juni ooit. Vanwege de hitte waarschuwde het RIVM eerder voor smok in Limburg, Oost-Brabant en in de Achterhoek. De hitte ook tot problemen met het drinkwater. In het midden en zuiden kan het bruin zijn als gevolg van de lage waterdruk. Het weer vanuit het westen enkele pittige regen- en onweersbuien. In het oosten is er kans op hagel- en windstoten. Later vanavond overal droog. Morgen is het met 22 tot 27 graden een stuk koeler. En dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De meeste files in de Randstad zijn bezig op te lossen, maar zijn er nog 20. En dit zijn de uitschieters. De A4 Amsterdam-Den Haag na een ongeluk tussen Zoeterwoude-Rijndijk en het Prins Klausplein bij Den Haag, 12 kilometer. De linkerrijstrook is dicht, rij om via de A44. Op de A15 Rotterdam-Gorkum, 20 minuten in de file tussen Knap het Ridderkerk en Alblasserdam na een ongeluk.